de dag breekt aan. Vanavond ga ik slapen, dan zie ik jou weer staan. Staande wat te drinken, laat mijn gedachten gaan. Je laat te denken wat ik wil zeggen, je kijkt me heel verlegen. niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij en voel je vrij. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op jou, kom maar bij mij. Wees maar niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij. Ik wacht op jou, maar bij mij. Oh, oh, oh, wees maar niet verlegen, want de nacht